Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De tweede dosis van het Pfizer-vaccin kan tot zes weken na de eerste prik worden gegeven. Dat stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies aan het kabinet. De raad blijft daarmee bij zijn eerdere aanbeveling. Het was tot nu toe niet duidelijk of er drie weken tussen twee injecties moest zitten... of dat dat drie weken of meer kon zijn. Hoe langer die periode, hoe meer mensen een eerste prik kunnen krijgen. Een Amerikaanse agent die afgelopen december in Columbus een zwarte man doodschoot... is aangeklaagd voor moord. Na een melding van overlast over hem kwamen twee agenten polshoog te nemen. Onder wie een witte 19-jarige agent. Hij schoot de man neer toen hij uit zijn garage liep. De familie van de doodgeschoten man is tevreden met de aanklacht tegen de agent... die eind december al werd ontslagen. De baas van de Olympische Spelen, die komende zomer in Tokio moet worden gehouden... ligt onder vuur vanwege een uitspraak over vrouwelijke sportbestuurders. Die blijven maar praten en dat is irritant, zei Yoshiro Mori op een vergadering. Tijdens die vergadering keerde hij zich tegen het plan om meer vrouwelijke bestuurders te kiezen. Mochten die er toch komen, dan zou hij een maximale spreektijd willen instellen. Vanwege de ophef zegt Mori rekening te houden met zijn ontslag. De 83-jarige Japanner heeft inmiddels wel excuses gemaakt. Netflix heeft liefst 42 nominaties in de wacht gesleept bij de Golden Globes. 22 voor films en 20 voor tv-series. De serie The Crown over het Britse Koningshuis heeft de meeste nominaties, 6. De Golden Globes gelden in de VS als een van de belangrijkste film- en tv-prijzen... en zijn een indicator voor de Oscars. Naast Netflix zijn ook producties van streamingdiensten van Disney, Amazon en HBO genomineerd. De winnaars worden op 28 februari bekendgemaakt via een online uitreikingsceremonie. Het weer. Vannacht is het droog en morgen wordt een zachte dag. In het noorden kan nog wat lichte regen vallen. In het midden en zuiden schijnt geregeld de zon. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. door Cause you ruined the city for me It only took one night Yeah, I keep coming back and you know the reason why You ruined the city for me So if you're gonna do it, do it right Oh, if you're gonna break my heart so cold what I should do.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 salsa. Oh, elektrika, salsa. Yeah. Electrica hein? Salsa. Oh yeah! Uh, bah, baba, Elektrika Salsa. Oh, Elektrika Salsa. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but can you keep it Yeah. Cause then I like to keep you up. door, come inside it Even though I'm with you, you can hit it like a side chick Don't need no side dick, no Got the night birds, an earthquake 12.5 when I make the best shake Put it down heavy, even though it's lightweight on the hits, no Ooh.